Goedenavond, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden steeds vaker explosieven gebruikt bij ruzies of conflicten. De explosieven gaan vaak af bij woningen. Vorig jaar gebeurde dat al twee keer zo vaak. En dit jaar loopt het aantal explosies ook alweer hard op. 768 incidenten werden er gemeld. Het idee dat de meeste aanslagen te maken hebben met een conflict in het criminele milieu... is volgens de politie achterhaald. Bij ruim de helft is er geen link met criminaliteit. De oude baas van Abercrombie Fitch wordt verdacht van sekshandel. Mike Jeffries heet hij. Hij is 80 jaar en zou slachtoffers naar andere staten of landen hebben gebracht... en ze daar gedwongen hebben om seks te hebben. Vorig jaar werd de modeman al beschuldigd van seksuele uitbuiting. Dat ging over seksbijeenkomsten. Niet alleen Jeffries is opgepakt, ook zijn echtgenoot en twee andere mannen zijn door de politie in de boeien geslagen. Met je busje de binnenstad in zit er straks in 14 gemeenten niet meer in. Ze gaan vervuilende busjes per 1 januari weren, ook al wil de VVD dat de plannen tot 2029 worden uitgesteld. Een meerderheid van de Kamer is het eens met de VVD, maar toch blijven de gemeenten bij hun eigen plan betekent dat het voor winkeleigenaren in de binnenstad gaat veranderen. De ene ondernemer heeft al een elektrische bus aangeschaft. De ander ziet het helemaal niet zitten. Nou, omdat ik een auto heb die op diesel rijdt. En ik gewoon het geld er niet voor heb om een andere auto aan te schaffen. Ja, hij is er net. Ik heb er net eh, nou, ruim duizend kilometer op zitten. Dus eh, helemaal fris. Ja, het is een behoorlijke investering, ja. ja. Ehm, het is al een goede 50.000. Ja, ja, het is enorm. 50.000 euro voor een elektrische bus is geen grap natuurlijk. Maar de gemeentes die de regel gaan invoeren zeggen dat ze al jaren bezig zijn met de plannen... en dat de landelijke overheid ook heeft meegedacht. Een opvallende verdedigingsactie van Aziatische hoornaars. In het Gelderse Vase hebben de vliegende insecten een drone aangevallen. De drone kwam te dicht bij hun nest en dus schoten ze erop af. Aangekomen bij de drone spoten ze gif over het apparaat. Het groetje waarschuwt andere hoornaars dat ze moeten komen helpen met de aanval. Nou, dat deden ze. Het zag er zwart van. De eigenaar van de drone wist het ding aan de grond te brengen... en is opgelucht dat hij het nog doet. Maar als hij dit had geweten, had hij de drone niet de lucht in laten gaan... zegt hij tegen Omroep Gelderland. Het weer nog, vooral in het westen en noorden kan een bui vallen. Vannacht trekken die weg en kan er mist ontstaan bij een graad of 8.